Anouk met het NOS-journaal. In Enschede heeft de gemeenteraad ingestemd met de bouw van een asielzoekerscentrum in de wijk De Esmark. De gemoederen liepen hoog op. Een enquête werd aangeboden waaruit zou blijken dat een grote meerderheid van de inwoners tegen de komst van het AZC is. Daarnaast bekritiseerden een aantal fracties het college voor het gebrek aan openheid en transparantie. Het centrum moet tien jaar onderdak bieden aan 600 mensen. Het eigen risico in de zorg leidt ertoe dat veel mensen niet of later naar de dokter gaan. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van zorgverzekeraar VGZ. Vooral de huisarts wordt minder bezocht, omdat veel mensen niet weten dat de kosten van een consult niet onder het eigen risico vallen. Het uitstelgedrag leidt vaak tot ergere medische klachten en daardoor uiteindelijk tot hogere kosten. VGZ vindt daarom dat het eigen risico omlaag moet. De republikein Scott Walker heeft zich teruggetrokken als kandidaat voor het presidentschap van de VS. Walker gaf een verklaring waarin hij zei de negatieve toon te betreuren in de republikeinse campagnestrijd. De 47-jarige gouverneur van Wisconsin doelde daarmee waarschijnlijk op de stevige uitspraken van Donald Trump. Het Binnenhof gaat vanaf 2020 ruim vijf jaar dicht voor een grondige verbouwing, meldt het AD. De sluiting betekent dat het parlement moet uitwijken naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat voor 40 miljoen euro moet worden verbouwd om het parlement te kunnen huisvesten. De verbouwing van het Binnenhof gaat tussen de 5 en 600 miljoen euro kosten. De Tweede Kamer moet nog wel instemmen met de plannen. In het Amsterdamse VU Medisch Centrum worden vanaf vandaag weer operaties uitgevoerd. De afdeling spoedeisende hulp gaat morgen weer open. Het ziekenhuis werd op 8 september geëvacueerd vanwege een breuk in een waterleiding bij het gebouw. Een deel van het ziekenhuis liep onder. Ruim 330 patiënten moesten naar andere ziekenhuizen worden gebracht. Zo'n 50 komen vandaag terug naar het VUMC. Anderen willen niet opnieuw worden vervoerd en blijven waar ze nu zijn. Het weer. Het is wisselend bewolkt en het regent. Af en toe laat de zon zich zien. In de loop van de middag en avond meer regen en mogelijk onweer.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 De andere kant op daardoor ook een extra lange file tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Breukelen en Napkoude 5 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A27 van Breda naar Gorkum.